Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de bossen bij Ulikoten in Brabant voorkomen dat daar een dancefeest werd gehouden. Rond het terrein van natuurmonumenten waren omheiningen opengeknipt. Zo'n 100 mensen waren bij elkaar gekomen met muziekinstallaties, aggregaten en geluidsboksen. De politie hield rekening met brandgevaar en greep in toen er steeds meer auto's bij het natuurgebied bij Ulikoten arriveerden. Er is niemand aangehouden. Bij een plofkraak vannacht in een winkelcentrum in Emmen is grote schade ontstaan. Een deel van de gevel van een winkel kwam naar beneden. Ook raakten geparkeerde auto's beschadigd. De plofkrakers in Emmen hadden het voorzien op een geldautomaat. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Voor het eerst in 22 jaar is president Afewerki van Eritrea op bezoek in Ethiopië. Hij werd in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa door duizenden mensen toegejuicht... Vorige week bracht de hervormingsgezinde premier Abiy van Ethiopië al een bezoek aan Eritrea. Jarenlang stonden de Afrikaanse buurlanden op de rand van oorlog. Met de komst van premier Abiy zijn de verhoudingen sterk verbeterd. Komende week wordt het vliegverkeer tussen de landen hervat. Op Mallorca is een man gearresteerd in verband met de gewelddadige dood van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luin. Dat meldt een plaatselijke krant. De verdachte had de zwaargewonde van Luin naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De verdachte is aangehouden omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Wouter van Luin werd gevonden in een beruchte krottenwijk waar veel wordt gehandeld in drugs. Hij was aangevallen door vier of vijf jongeren. Behalve de ene arrestant is er op Mallorca nog niemand aangehouden. Het weer overal vrij zonnig en het wordt 22 graden in de kustgebieden tot 27 landinwaarts.